Uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De politie en Rijkswaterstaat hebben afgesproken een einde te maken aan files die ontstaan door snelheidscontroles. Een betere communicatie tussen beide partijen moet ertoe leiden dat de flitsacties sneller worden stopgezet. Veel automobilisten trappen hard op de rem als ze in de berm een busje of een statief met camera zien. Als het druk is op de weg kan dat leiden tot een lange file of tot ongelukken. Afgesproken is nu dat Rijkswaterstaat de politiemeldkamer inzijnt als een flitsactie leidt tot slechte doorstroming van het verkeer. Een op de tien stembureaus gaat niet open bij het Oekraïne-referendum in april. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS onder 311 van de 390 Nederlandse gemeenten. Bij de provinciale verkiezingen vorig jaar gingen in die gemeenten nog ruim 7000 stembureaus open. Nu zijn dat er 700 minder. Er zijn ook flinke verschillen tussen de gemeenten. In Oldenzaal bijvoorbeeld gingen bij de afgelopen vier verkiezingen 17 of 18 stembureaus open. Maar bij het referendum zijn het er maar vijf. Volgens de gemeente is dat om de kosten te drukken. Het referendum gaat over het associatieverdrag dat de EU heeft gesloten met Oekraïne. Nederlandse exporteurs willen dat het kabinet maatregelen neemt om de controle van vrachtwagens bij de grenzen van een aantal Schengenlanden te versnellen. Trage controles kosten Nederlandse exportbedrijven nu al zo'n 2 miljoen euro per dag, onder meer door te late leveringen. Vooral de grenzen van Duitsland, Zweden, Denemarken en Frankrijk vormen een probleem. Daar wordt extra gecontroleerd vanwege de stroom vluchtelingen die naar Europa komt. Bij de bombardementen op ziekenhuizen, scholen en de medische faciliteit van Artsen zonder Grenzen in Syrië zijn volgens de Verenigde Naties circa 50 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen. Op de aanvallers met verontwaardiging gereageerd. De secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, spreekt van een ernstige schending van het internationale recht.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 coming home when I'm overdue. Expect me any day now, real soon. I'm coming home. I'm coming home. everything is gonna be fine. I'm coming home, baby, now. Expect to see me now anytime. day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 Koos voor de muziek, soms koos werkeloos, geen geld op de bank. Soms over shows en was de held van de stad. Maar ik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 full of love just comes spilling out 真。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 begin to gather and the light begins to fade. When all hope begins to shatter, know that.